Nieuws van 4 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar de corporatie Laatste Wil. Het OM wil ook dat de organisatie de activiteiten per direct staakt. Reden voor het strafrechtelijk onderzoek is de aankondiging dat de corporatie het zelfdodingsmiddel nu echt gaat bestellen voor de leden. Daarmee kunnen volgens het OM zo'n duizend mensen hun leven beëindigen. Hulp bij zelfdoding is strafbaar en dat geldt volgens het OM ook voor de leden van de corporatie die het middel verder verspreiden. In Utrecht zijn twee politiebureaus ontruimd vanwege mogelijke explosieven. Het gaat om een bureau in de wijk Kanaleneiland en één in de wijk Hooggraven. Rond dat laatste politiebureau is ook een gebied ontruimd... nadat de mensen die het verdachte voorwerp hadden afgeleverd... er bepaalde informatie over hadden gegeven, zegt de politie. De twee zijn opgepakt. Explosieve experts doen onderzoek op beide locaties. Amerikaanse internetgiganten als Facebook, Google en Airbnb moeten zo snel mogelijk belasting gaan betalen in de EU. Dat vindt de Europese Commissie. Deze internetbedrijven betalen de omzetbelasting nu nog vaak in de VS. Wat de Commissie betreft gaan ze voortaan 3% belasting betalen in het land waar ze hun omzet halen. Dat zou 5 miljard euro per jaar kunnen opleveren. De perschef van het Vaticaan is opgestapt na een rel over een brief van de vorige paus, Benedictus. Hij had delen van dit brief gecensureerd, waarin de paus kritisch was op andere hoge geestelijken. Volgens de, gebruikte, volgens de perschef gebruikte de brief om duidelijk te maken dat de vorige paus en de huidige paus op één lijn zitten. De man zegt dat hij het niet verkeerd bedoelde, maar dat aanblijven het Vaticaan zou schaden. Het weer dan nog in het westen wat opklaringen. In het noordoosten kans op regen of motregen. Vannacht en morgenochtend in het hele land buien. In Limburg kans op natte sneeuw. Smiddags droog en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is tennis mooi van de ANWB. In de Randstad vooral veel vertraging op de A2 Utrecht-Den Bos, tussen Culemborg en Zalbommel 13 kilometer door een ongeluk.